Over een uur vertrekt koningin Beatrix van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof. Ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima rijden mee. Na de rijtour leest de koningin in de ridderzaal de troonrede voor. Die zal dit jaar anders zijn dan anders. Omdat er nog geen nieuw kabinet is, worden er ook geen vergaande plannen bekendgemaakt. Vanochtend lekte uit dat de koopkracht volgend jaar met gemiddeld een kwart procent daalt. Eerder ging het CPB er nog vanuit dat die gelijk zou blijven. Vanmiddag rond drie uur biedt minister De Jager de miljoenennota aan aan de Tweede Kamer. Voetbalclub Ajax heeft beslag laten leggen op de Nederlandse bankrekening van zijn voormalige spits Shota Arveladze. De Georgiër zou de club nog drie ton schuldig zijn. De Hoge Raad heeft bepaald dat er over betalingen bij de transfer te weinig belasting is afgedragen. De crimineel Dino Soerel is in zijn cel aangehouden voor twee liquidaties. Hij wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij de moord op Thomas van der Bijl in 2006 en Kees Houtman in 2005. Ook wordt hij verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Soerel zit een straf uit in verband met een drugszaak. Reizigers op Schiphol hebben door de mist last van vertraging. Gemiddeld bedraagt die een uur. Niet alleen Schiphol had, heeft problemen, ook Belgische en Duitse luchthavens hadden last van mist. Daardoor worden ook vluchtschema's van luchthavens elders in Europa ontregeld. Schiphol sluit niet uit dat er vluchten moeten worden geannuleerd. Bij een brand in een kippenschuur in Biddinghuizen zijn 12.000 kippen doodgegaan. De brand brak kort na 5 uur vanochtend uit. Toen de brand weer aankwam stond de schuur al in lichterlaaien. De kippen waren toen al niet meer te redden en van de schuur is evenmin niets over. Het weer. Vanmiddag zon en een graad of 20. Morgen ook een mooie dag en dan wordt het nog iets warmer.